Stikstofadviseur Remkes wil dat binnen een jaar honderden grote bedrijven bij kwetsbare natuurgebieden verdwijnen. Het kabinet moet ze vrijwillig laten stoppen en anders toch uitkopen. Het is een van de dingen die in zijn rapport staan. Ook moet in 2030 de stikstofuitstoot gehalveerd zijn. En ook wil Remkes dat er een duidelijk plan komt voor de toekomst van de boerensector. Oppositiepartijen reageren voorzichtig positief op het advies. Jord GroenLinks en BBB. Ja, dit is een heel goed advies en het kabinet moet dat overnemen. Nu doorpakken. Nou, ik zie meer perspectief dan dat ik in jaren heb eh, gezien. De Russische tv-journalist die in het begin van de oorlog een protestbord omhoog hield, is ontsnapt. Ze zat twee maanden in voorarrest, maar ze vindt dat ze niks fout heeft gedaan en is er dus vandoor gegaan toen ze thuis zat. Volgens haar advocaat moet ze vandaag voor de rechter verschijnen. En als ze veroordeeld wordt, moet ze mogelijk tien jaar de gevangenis in. Zit je klaar voor je schoolexamen of toets, slaat het noodlot toe en weet je niets meer van wat je hebt geleerd. Op een middelbare school in Zeist zien ze het steeds vaker, vooral na de coronaperiode, zegt deze medewerker. Sommige leerlingen hebben last van paniekaanvallen, blackouts tijdens een toets. We zien wel een stijging, ja. ja. Daarom doen ze er alles aan om hun leerlingen te wapenen tegen stress. Sinds een tijdje doen ze een training met een hartslagmeter. Dat is iets nieuws, dat eh, hebben we vorig jaar ook gedaan. Dat is bij leerlingen, dan word je eigenlijk met je vingers aan een computer vastgemaakt. En dan dat meet je hartkloppingen. En dan kan de trainer die kan zien hoe hard je hart gaat. En vervolgens doen ze met de leerlingen oefeningen om die hartslag weer onder controle te krijgen. Ook krijgen ze les over mindfulness en faalangst. De school hoopt dat alle trainingen gaan werken. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. Vanavond klaart het weer op en morgen een zonnetje bij wel 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, Diemen richting Alkmaar... voor Amstelveen Stadshart 10 minuten vertraging. De afrit is daar dicht door een ongeluk. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag... voor Knopen de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging... Op de A10 Noord richting Zaanstad is de vertraging een kwartier.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 You're licking your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away, baby, baby, baby. and yeah. Put me in a bottle, baby. Gotta rub me the right way. a genie in a bottle, baby. Come, come, come on let and yeah. My body's saying let's go, but my heart is saying no. no. If you wanna be with me, baby, then. genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out.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 Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quinata, hasta son sonaría? ¿Quién time van Zandvoort, op 106.9 VFM ZFM. Telling white lies in the dark times. It's harder to tell the truth. Is it working if we're hurting? There's so much left to lose. Did we run out of luck? Did we run out of time? Somewhere in the million ways we tried And we gave it our best but it was enough Till it's not, till it's not We got lost in the flood Of trying to find us Maybe we forgot how to love Set fire to us And watched it burn up Maybe we forgot Aren't you tired of fighting fires?